Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het overheidstekort komt in 2015 veel hoger uit dan het kabinet had geraamd. Dat staat in de miljoenennota die aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd. Het kabinet ging er eerder van uit dat het tekort in 2015 zou zijn teruggebracht tot 0,9 Maar in de miljoenennota wordt nu uitgegaan van 1,8 Twee keer zoveel. Ook op de korte termijn komt het tekort aanmerkelijk hoger uit dan verwacht. 2,9 in 2012. Volgens Europese regels mag het tekort niet hoger zijn dan 3 Patiënten zijn vaak bereid om ver te reizen voor een betere behandeling. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen onderzocht. Ongeveer de helft van de patiënten wil best een uur reizen als in een ander ziekenhuis een betere behandeling wordt aangeboden. Nu reizen patiënten gemiddeld 13 minuten. Aanleiding voor het onderzoek is dat er in de toekomst meer gespecialiseerde ziekenhuizen moeten komen. In Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nucleair complex. Volgens de Franse autoriteiten zijn er vier mensen gewond geraakt. De explosie zou gebeurd zijn na een brand in een fabriek waar radioactief afval wordt verwerkt. Hoe die brand is ontstaan is niet duidelijk. Op het terrein staan volgens milieuorganisatie Greenpeace een fabriek voor plutoniumbrandstof en verwerkingsinstallaties voor radioactief afval. Er is geen verhoogde radioactiviteit gemeten. In Amsterdam overleggen de 19 FNV-bonden over het pensioenakkoord dat de vakcentrales met werkgevers en het kabinet hebben gesloten. Een deel van de bonden verzet zich ertegen. FNV-bondgenoten wijst het akkoord resoluut van de hand. Andere bonden sturen aan op aanpassingen. Op dit moment wordt besproken welke procedure moet worden gevolgd. Het weer, vanavond droog en opklaringen, aan zee veel wind. Morgen af en toe zon, in de middag en avond kans op een bui. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMWB. Het is bijna gedaan met de avondspitsfiles in de Randstad. Op de A4 Amsterdam-Den Haag nog file bij Zoeterwoude Rijndijk, 3 kilometer. Na een ongeluk in de Wijkertunnel staat het vast op de A9 Amstelveen naar Alkmaar. Voor de tunnel 7 kilometer, twee rijstokken zijn dicht. U kunt uitwijken via de Velsertunnel.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 Peter Cooper, hij heeft het over een gospel song. Every morning I, I wake up I find the sun is so blue Every morning now I wake up I find the sun is so blue Cause there's always something happening yeah, That's gonna remind me of you There's always something happening always told me You was more than just a friend You always told me You was more than just a friend When I needed your help so bad There wasn't given no helping hand When I needed your help so bad, yes There wasn't given no helping hand whatever you might say I know I just ain't that wrong No matter what you might say I know I ain't that wrong But how could you tell me anyway Cause now you left my life before it had begun How could you tell me anyway now You left my life before it had begun well, there's one thing that you can't deny You're running in my blood Should I love you or should I hate you? Well, I don't know So help me out Well, what's done has all been said and done But I tell you, my life stays so cool What's done has been done and said but while I should stay sober I hope one day we shape up now the story has been told I hope one day we might shape up now the story has been told Fine of Fine Art of Music, zo heet deze cd, is uitgebracht door eh, de KRO. Eh, daar worden nog alles een keer wat eh, muziek opgenomen. En die mensen, dat zijn allemaal singer-songwriters die regelmatig te zien zijn daar bij de KRO. Worden live opnames van gemaakt, zoals ik al zei. En die komen dan op deze cd te staan. Zo ook deze dame, Kim Carnes, Still Warmed by the Furl. the sun's coming through. Little cracks in the shade. Take a long look at you, and I'm still amazed. You're the king of my heart. You're the spark in my eyes. I was straight out of love you saved my life. So hold me close like there ain't no heaven. Let the light you shine cover and fill. your love linger until I'm still warm by the thrill. There's a dew on the grass In a mist on the hill Yeah, baby, I will In this tattered old world Where there ain't nothing new Baby, I turned around Found an angel like you still warm by the thrill. Let your love linger until I'm still warm by the thrill. En of je deze dame nu hoort met een heel grote band achter zich of gewoon alleen zomaar met haar gitaartje, het klinkt gewoon voortreffelijk. En datzelfde geldt ook voor een man uit Amerika, Jeff Talmadge. Wild and Precious Thing. Sometimes you have to guess how the story ends. Maybe you're the one who gets away. that misty night The sparrow beat his wings Against the glass as if Our light inside were day Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing Did you watch the hours pass? There was a clock in every room. How could you miss? The time was winding down. Do you remember every minute? Every footstep in the hall? every dream in every little town. Oh, you wild and precious thing. Oh, you wild and precious thing. Like a rowboat on the ocean A candle in the snow A moon so bright it could take your breath away And someday the day may come When you heed the highway's call And then I'll say a prayer and hope that you're okay Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing So be careful what you touch You're stronger than you know and Precious things will break before they bend careful where you go This town can break your heart The fabric that gets torn will never mend Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing. De ingetogen muziek van Jeff Talmadge. Ingetogen is de muziek van uh, deze drie heren, Rien de Bruin, Arie van der Graaf en Wim, Wim van der Kerk, of zeker niet hoor. Ik heb het over de Amazing Stroopwafels van de cd Eeuwige Vlam. Altijd samen met zijn vader, zo groot als hij was er niet in. Hij paste in geen enkel kamer, en keek over alles heen op de kermis een attractie. Spot en hoon bij hem kwam. Altijd mild was de reactie van de reus het land. Hij kwam uit het oude westen. twee hoog in de goedverme straat. Met zijn schoenmaat 62 Rotterdammer in het kwadraat. Op de is een attractie, spot en hoon bij hem aan kwam. Altijd wild was de reactie van de reus van Rotterdam. Op zijn verhoogde fiets gezeten, werd hij door ieder nagestaard omdat hij ook moest eten. Zelf verkocht als ansichtkaart naar zijn dood. Leek het op als kostume hulde. Rotterdam de lucht in schoot. Als ik zie vanuit de verte, welke vlucht de Maasstad nam. Denk ik bij die wolkenkrabbers, aan de reus van Rotterdam. Altijd samen met zijn vader was hij was een idee Hij paste in geen enkel kamer En keek over alles heen Op de kermis een attractie Spot en hoop bij hem kwam Altijd mild was de reactie Van de reus van Rotterdam Deze cd, De Eeuwige Vlam, met eh, De Reus van Rotterdam erop, die stamt uit 2001. Eh, Ik heb eh, de laatste keer wat cd's gekregen van iemand en er zaten maar liefst 10 albums bij van deze Amazing Stroopwafels. nee, dit is niet eh, Glenn Miller hoor. Dit is de CD Night and Day. Chicago. Big Band. En je kent het hè? In the Mood. De zo heet deze cd van uh, En er staat een van hun eh, misschien wel bekendste nummers op. Alho alhoewel, het is wel de 7 minuten uitvoering hoor. No Ordinary Love. weet niet of u wel eens ooit eh, op zaterdagmiddag luistert naar de, de strepen van Spits. En als ik dan strepen zou mogen geven aan deze cd, dan zou bandje nummer 5 toch zeker net zo goed uit de verf komen als bandje nummer 1 wat u daar net gehoord heeft. No Ordinary Love. Ik zeg al 7 minuten zo ongeveer. Dit nummer duurt wat korter, 5,45. Ze maken alleen maar lange nummers, die Jade. Luistert u maar eens naar The Kiss of Life. look at the sky strepen <laughs> verdient, deze cd. Nou ja, goed, het is al een hele oude cd. Hè. Hij stamt uit 19... Eh, moet ik even spieken hoor. 1992 alweer. Dus het is een hele oude cd in de muziek. Maar... Dat wil niet zeggen dat hij niet mooi kan zijn. Hè? U weet het, ik ben helemaal niet eh, hit-related, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Als iemand tegen mij zegt van... Je moet alleen maar hits draaien. Weet u dan wat ik tegen hem zeg? Nou, ik zeg dan dit. Net als de straatklinkers. Nou, de Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit Het is toch nooit zo dat dit zonder de kent. Loop naar de pomp, loop naar de pomp. Loop naar de pomp, want zo het geen zin. Ik vraag aan mijn bos of ik sniffen kon ik huil verwonderd en vraag me waarom. Ik wil kom vertellen, maar ik zei het nooit. Ik luip hier om en zong nou dit light. Loop naar de pomp, bekijk het maar. Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit snor. Het is toch niet zo dat dit zonder me kent. Loop naar de pomp, loop naar de pomp, loop naar de pomp want zo werd geen zin. Ik zat met mijn vrouw in 't chic restaurant. Het duurde wat lang en vlees was verbrand. Ik heb de oude ober een mijn jas getrokken. En vrouw ruikt gramnieren, dat kist toch nooit mok. zuster en vraag om mijn koor. Hij wolle mijn lijn, geliefd voor een jaar. man moest dus lusten, mijn fiets is terugbreng. Hij laat wat naar en ik begon te zingen. Loop naar de pomp, de kieken Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit snor. Het is toch nooit zo dat dit zonder me kind. Loop naar de pomp Loop naar de pomp, want zo het geen zin. een tijd terug, eh, toen heb ik eens een keer een eh, avondvullende tekenfilm gezien. En daarin zong eh, Vanessa Williams The Colors of the Wind. En toen dacht ik bij mezelf van, wat heeft die dame een prachtige stem. Ik ben eens wat verder gaan zoeken en kwam een cd tegen, ook alweer van jaren geleden, The Sweetest Days. En daar klinkt zij ook wel heel mooi op De titeltrack van die cd. I saw you with that both of you were making eyes You did it right in front of my face As if I had no pride And now you're always working late You never had much time for me And you're expecting me to believe That you're not out for she Tonight I give you my surprise I hope that you won't mind I'm giving baby I found another And he is my lover And I'm going out for the rest of your life I bet you never thought I'd go that far I bet you never thought I'd break your heart I bet you never even thought at all I bet you never, no you never I bet you never thought I'd go that far go, I bet you I can't deny But what it is intentional The intention of your crimes I know I'm much that I can take I know my heart demands a change If I can't have my way Then all I have to say is Tonight I give you my surprise In return for your lies I'm giving you an eye for an eye als eh, wethouder, is zanger, schrijver, producer. Dat is deze man niet. Het is een echte duizendpoot, deze Henk Westbroek. schaduw kan blind. zo'n 100 jaar geleden. Toen presenteerde deze dame een keer een songfestival. You are standing in the cold, you are standing tijdens het eh, tellen van de stemmen mocht zij één liedje zingen. En dat was meteen de grote doorbraak voor Victor Laszlo. En dit is een prachtig nummer wat zij eh, heeft, zelf heeft geschreven. If I Go. Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. Als ik dat tegen u zeg, dan zegt u, oh ja natuurlijk, de jazzpolitie.